Kees met het NOS-journaal. Minister Plasterk heeft in de Tweede Kamer excuses aangeboden... voor de gang van zaken rond de kwestie van het verzamelen van communicatiegegevens. Het spijt hem dat hij iets heeft verklaard dat achteraf onjuist was. Dat was zeer onverstandig, een verkeerde keuze, zei Plasterk. De minister beantwoordt in het debat de vragen die de Kamerleden hebben gesteld. Vooral de oppositie is erg kritisch over het optreden van Plasterk. Die had eerst verklaard dat Nederlandse inlichtingendiensten niet betrokken waren bij het verzamelen van de gegevens. En toen Plastek hoorde dat dat wel het geval was, hield hij dat voor zich. Bij het vliegtuigongeluk van vandaag in Algerije zijn minder mensen omgekomen dan eerder werd gedacht. De autoriteiten gingen aanvankelijk uit van 103 doden, maar het zijn er 77. Het transportvliegtuig had net voor de crash een tussenlanding gemaakt. En toen zijn er meer dan 20 mensen van boord gegaan. Daar was geen rekening mee gehouden. Van de mensen die nog het laatste stuk meevlogen heeft één passagier het ongeluk overleefd. De democratische gouverneur van de staat Washington voert niet langer de doodstraf uit. Hij is aan de doodstraf gaan twijfelen na gesprekken met juristen en familieleden van slachtoffers. Op dit moment wachten negen gevangenen in Washington op de uitvoering van hun doodvonnis. Vorig jaar september is voor het laatst een gevangene geëxecuteerd. Hij kreeg een dodelijke injectie voor de moord op een vrouw. De Britse premier Cameron heeft zijn voor volgende week geplande bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden afgezegd. Cameron zegt niet weg te kunnen vanwege de overstromingen in het zuidwesten van Engeland. Zo'n 5000 huizen staan in het water, sommige al meer dan een maand. Critici zeggen dat de regering jarenlang te weinig heeft geïnvesteerd in het onderhoud van rivieren in het getroffen gebied. Het weer, regen en vooral aan zee veel wind. Minima vannacht van ongeveer 2 graden. Morgenmiddag opnieuw regen en aan de kust kans op storm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan nu twee files in de Randstad, allebei door werkzaamheden. Op de A4 richting Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwoude 2 kilometer.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 De titel, Nuage. De componist Django Reinhardt. De solist op de altsax, Paul Desmond. Paul Desmond, die de kern is geweest van het kwartet van Dave Brubeck... van 1948 tot 67, toen het kwartet stopte. <clears throat> Hij was ook de componist van het beroemde nummer Take 5 van Dave Brubeck. En curiositeit, de opbrengst van eh, dit nummer... dat onwaarschijnlijk veel gespeeld en gedraaid is... is eh, heeft hij grotendeels geschonken aan, het Rode Kruis. Nou, dat je het maar weet. Oorspronkelijk heette Paul Desmond Paul Emile Breitenfeld... maar dat vond hij geen naam voor een muzikant... dus hij nam een telefoonboek, zette zijn vinger ergens neer... en zag de naam Desmond en heette vanaf dat moment zo... Zijn leerschool was bij Mulligan, Chet Baker en Ed Bickert. In 1967, toen het orkest van Dave Brubeck stopte... Had hij het, eh, was hij nog maar 43 en hield iets voor gezien... en heeft vervolgens eh, nog een beetje ge van en eh, vond het verder mooi. Is overigens op jonge leeftijd overleden. Het was een compositie van Django Reinhardt. En dat brengt mij naar een Nederlandse groep, de Hot Club de Frank. Een woordgrapje naar aanleiding van de eh, betiteling van het orkest van Django Reinhardt, de Hot Club de France. Frank, dat is... Eh, Hot Club de Frank is een orkest dat al heel lang speelt... en genoemd naar de gitarist Frank Meester die in dat orkest Wij gaan Hotclub de Frank nu horen in Kaluna. ZFM Jazz, vandaag met Peter den Boer en Fred Kroosberg. Jazz Verve label verscheen een prachtige cd met enkele alleen grote vibrafisten die eh, samen met anderen een eh, hele cd hebben volgemaakt. Er staan nogal wat nummers op, maar liefst 15 stuks. Ik noem bijvoorbeeld al Carl Ik noem uh, Lam Winchester Quartet. Allemaal grootheden die uh, Verve label heeft weten te vangen op een schitterende cd. En... Ja, de markten zijn er goed voor voor een eurotje. Scoor je tegenwoordig van alles en nog wat. En dan is deze hobby dan ook te doen. En we doen het met heel veel plezier. Dit waren Lionel Hampton en Stan Getz. Stan Getz, eh, een saxofonist van klasse. Daar ga ik zo meteen nog een stukje van laten horen. Nu we het toch over saxofonisten van klasse hebben... wil ik graag ehm, attenderen dat ehm, vanmiddag in Theater De Krocht wederom een mooi concert is in de reeks eh, Jazz in de Krocht. En de solist daar is Benjamin Herman. Een saxofonist die van grote klasse nu al is. En die eh, zeer actief is in de, de wereld van componeren, organiseren, ehm, stijlen uitzoeken. Een aanrader van de bovenste plank. Wat we eh, dus vanmiddag in theater de Krocht, Jazz in de Krocht. Het trio met ehm, Benjamin Herman. Wat we ook nog hebben vandaag in de regio is in Vreeburg in Bloemendaal. Daar speelt vanmiddag spoor 5. We hadden net uh, Ik ga nog één stuk laten horen van deze man. In het begin van de uitzending Zij Fred het al sport verbroedert, maar eh, jazzmuziek verbroedert ook. Jazzmuzikanten vinden het heerlijk om te spelen... maar vooral ook om te spelen in andere landen met andere culturen en andere mensen. Ik heb hier een live-opname waar Stan Getz op zijn tenor speelt in Denemarken, in Frederiksberg. En mm, hij wordt begeleid door allemaal Deense heren. Bengt Halberg op de piano... Gunnar Johnson op de bas, een eh, bekende Deense bassist. En William Schipvee op de drums. Get Happy. ZFM Jazz vandaag met Fred Koonsberg en Peter Nemboer. Only in for the jazz met Jimmy Smith. could do. Got a handful of gimmies shining in them bloodshot eyes. You live a life like you played gin rummy. Sinner get you 20, you only in it for the money, baby. Only in it for the money, honey. you're mine. You're looking at a guy like a department store dummy. Can I get you 20? You you're only in it for the money, honey. Only in it for the money. Money of for the Jazz. Meeslepend was dat en we konden daarbij niet stilstaan... en hebben de heupen maar weer even vrijgemaakt bij deze schitterende muziek... van Dr. John en Jimmy Smith. Ja, we zijn uh, daarmee aanbeland bij de vocalisten. En ik ga nu graag een stukje laten horen... Eh, in de rustpauze, zullen we maar zeggen, van dit geweld... We gaan luisteren naar een dame, naar Florine... Volgens mij is hij ook wel eens geweest hier in het verleden bij Jazz in de Kroeg. En die wordt alleen begeleid op een piano door Brad Meldau, En het nummer heet Close Enough for Love. You and I, an unmatched pair, took the time to touch, to share. Worlds apart when we first met, we broke the odds and won the bet not perfect yet But close enough for love How old-fashioned Pure romance Shared a kiss Then shared dance. Shared a bowl. just lovers more than friends. Who knows where one starts, one ends. Chasing life up well in poems and books. But you and I have life to hold. The greatest stories never told. Not perfect yet close enough for love. stew. Never wished for turkey as she hitched and hiked and grifted too from Maine to Albuquerque. Alas, she missed the Bozarts ball. What is twice as sad, she was never at a party where they honored Noel Cad. But social circles spin too fast, you see. be. She gets too hungry for dinner at eight. She loves the theater but never comes late. She'll never bother with people she hates. That's why the lady is a tramp. She don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair, life without care. She's broke, it's so. hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. get stairs, but who cares? Can't make Lombardo, Diggs, Basie, and Ham. That's, that's why, that's why the lady, that's why the lady is a tramp. The lady is a tramp, the lady is a tramp, the lady is a tramp. Yeah, the de lady is a tramp, daar eh, zijn hele discussies over nog niet gesloten. Daar gaan we ons niet in mengen. Wij zitten in een blokje vocalen, vocalisten, vocalistes. En dat wil ik graag eh, eindigen met een prachtige eh, opname die ik gevonden heb... van eh, de kleine Dutch Winkelers Band... met daarin de gebroeders Kaart, de Haarlemse gebroeders Ray en Dick Kaart... Bob van Over zit erbij. Arie Lichthuid, Loes net op drums. Peter Schilper, die speelt klarinet. Allen zijn niet meer in leven. En zo ook niet Rita Reis. Dit is een eh, opname die eh, heel lang geleden gemaakt is. Ik denk in 63, maar dat ik niet zeggen. En de Dutch leden spelen eigenlijk alleen maar ingetogen achtergrond. En ehm, die eh, de achtergrond Peter Schilper soleert. En wij horen een nog jonge Rita Reis die gewoon prachtig zingt. En we gaan nu horen hen allen in een stuk van Duke Ellington, In My Solitude. In My Solitude. was even genieten. Want uh, Kaart speelde erin. Dat was een eh, goede vriend van mijn zuster. Kwam regelmatig eh, langs als hij uitgespeeld was van lange tournees. Heel leuk om dat te horen. Talk of the Town op dit moment. Het gesprek van de dag. Dat zijn natuurlijk de windmolens. En terecht. Want Zandvoort maakt zich grote zorgen. Gaat nu naar het noorden van Nederland ook de kust de energierekening van de toekomst betalen... Maar niet alleen eh, waar het geld betreft, maar ook waar het zicht betreft. Daarom heb ik uh, maar eens even de Millers uit mijn trucendoos gehaald. Eh, Giants heet dit, deze cd. Er staan een hele hoop nummers op. En een van die nummers is Take a Letter to Minister Kemp. letter, Miss Smith? Yes, sir. You're typing better, Miss Smith. You know best, sir. A little closer, my dear. But I can hear you from here. Back to business, Miss Smith? Yes, sir. Just right, my dear Mr. Brown. Got it. What's his address in town? I forgot it. Why, that's a lovely perfume. They call it two in a room. Back to business, Miss Smith. Yes, sir. Dear Mr. Brown, in regard to that sock, gee, Miss Smith, you're pretty. Mr. Brown, in regard to that stock, hey boss, you can call me Smitty. You're getting thinner, Miss Smith. Yes, sir. You need some dinner, Miss Smith. Hmm, you know best, sir. I'll pick you up about eight. I promise not to be late. Back to business, Miss Smith. Yes, sir. Are you yawning, Miss Smith? You know why, boss. The clock struck one at your door. You hung around until four. Back to business, Miss Smith. Yes, sir. Just right, my dear Mr. Brown. Right, boss. We really covered the town. What a night, boss. I liked that wonderful show. I liked the very to business, Miss Smith? Yes, sir. Dear Mr. Brown, in regard to that sock, gee, Smitty, your eyes are gleaming. Dear Mr. Brown, in regard to that stock, gee, boys, hmm. I was only dreaming. You're getting tired, Miss Smith. Yes, sir. You're fired. You know best, sir, but I would like to ask why. We're getting married, you and I. Tell me what you reply. Ooh, yes, sir. But I would like to ask why. We're getting married, you and I. Tell me what you reply. Yes, sir. Ja. De Millers take a letter, Mrs. Smith. Dat waren de Millers met Sunny Day, die zong. Wij blijven nog even in Nederland bij een springlevende groep. De Noordwijkse zangeres Gea Griek. Die heeft een eh, cd opgenomen. En die heet Timeless Taste of Jazz. En daarop eh, zit onder meer aan het slagwerk Louis erbij. De herenmeester die inmiddels wat is teruggetreden... maar die op ongelooflijk veel eh, platen te horen is. Zowel in de popsfeer, maar later ook in heel veel jazzmuziek. Een eh, man die zijn vak heel goed verstaat. En op de bas Hans Mantel, die presentator is bij Radio 6 volgens mij. En op het Noordzee Jazz Festival heel veel eh, in de melk te brokkelen heeft. Als het over presenteren gaat. Ik weet ook. Uh, is ook een soort wandelende encyclopedie. Hans Mantel horen wij zometeen in een solo En Gea Griek zingt bij eh, een orkest. Arie Kuyt op de saxofoons. Lodewijk Bouwens, vibrafoon. Hilvert Roorda, piano. En het nummer, dat heet You're Driving Me Crazy. did I do? Tell me, what did I do? My tears for you, they make everything hazy, clouding the sky. when I needed you, yes, you. You're driving me crazy. What did I do to you?